Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In New York is uitging gesteld. Hij wordt verdacht van het verkrachten van een kamermeisje. Strauss-Kaan heeft een verzoek ingediend om op borgtocht te worden vrijgelaten. Hij heeft 1 miljoen euro geboden voor zijn vrijlating. Daarnaast zal hij in New York blijven en wil hij een elektronische enkelband dragen. De rechter spreekt zich later vanavond uit over het verzoek. Eerder vandaag diende Strauss-Kaan zijn ontslag in bij het IMF. Hij zegt al zijn tijd en energie nodig te hebben om zijn onschuld te bewijzen. Premier Rutte noemt de opstelling van de PVV in de kwestie Griekenland onverantwoord. PVV-leider Wilders vindt dat er geen euro meer naar Griekenland mag. Dat geld zien we nooit meer terug, zei hij in de Tweede Kamer. Rutte, die wordt gesteund door een grote Kamermeerderheid, vindt dat de gedoogpartner een levensgroot risico neemt met de spaarcenten en pensioenen van de Nederlandse bevolking. Hij benadrukte dat het kabinet Griekenland alleen steunt als dat in het Nederlands belang is. Wilders antwoordde daarop dat de premier met vuur speelt en de belangen van de Nederlandse burgers verkwanselt. Twee van de drie verdachten van de duinbranden bij Bergen en Schorel hebben bekend. Het voorarrest van de twee mannen van 18 en 20 jaar is door de rechtbank in Alkmaar verlengd met 90 dagen. Van de derde verdachte is ook het voorarrest verlengd met 30 dagen, ook al ontkent hij iets met de branden te maken te hebben. Volgens de rechtbank zijn er voldoende ernstige verdenkingen om hem langer vast te houden. Ook speelt voor de rechtbank mee dat de branden tot veel onrust hebben geleid. In het duingebied bij Bergen en Schorel brandde begin deze maand zo'n 200 hectare natuurgebied af. Alles wees erop dat de branden waren aangestoken. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen helder. In het binnenland koelt het af tot 5 graden met kans op vorst aan de grond. Morgen periode met zon, in het zuidoosten kans op een bui.